van Kam met het CNRS Journaal. De marechaussee heeft twee Syriërs opgepakt... die worden verdacht van grootschalige mensensmokkel vanuit Nederland. De twee zijn familie van elkaar en zouden verantwoordelijk zijn... voor smokkel van honderden vluchtelingen. Vier ronselaars werden in Turkije Syrische vluchtelingen gezocht. Die werden voor duizenden euro's met de boot naar Griekenland... of naar Italië gebracht. De rit naar Nederland kostte nog eens 700 euro. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de Syriër... die wordt gezien als hoofdverdachte er 60 tot 120.000 euro per jaar mee verdient. De man die zich vanochtend op Rotterdam Centraal enkele uren verschanste op het toilet van de Thalys had geen wapens of explosieven bij zich. In de tas van de man zijn geen gevaarlijke spullen gevonden en ook in de trein lag niets. De man sloot zich om zeven uur op in het toilet. Waarom hij dat deed is niet bekend. Kort voor tien uur werd hij gearresteerd. Het station Rotterdam Centraal is intussen weer vrijgegeven. Alle sporen zijn weer beschikbaar, maar treinverkeer blijft nog wel ontregeld. En ook het treinverkeer op het station van Antwerpen komt weer op gang. Daar werd vanochtend een intercity ontruimd vanwege een verdacht koffer. De koffer is inmiddels tot ontploffing gebracht. De politiebonden gaan volgende week weer praten met minister Van der Steur over een nieuwe CAO. Politiebond benadrukt dat het om een gesprek gaat en niet om onderhandelingen. Daarvoor moet Van der Steur eerst met een nieuw bod komen. Het Rijk sloot eerder wel een principeakkoord voor ambtenaren met een deel van de vakcentrales, maar de politiebonden en de FNV gingen niet akkoord. Naast de plek in Nijmegen waar binnenkort 3000 vluchtelingen worden opgevangen... ligt een militair schietterrein. Volgens Defensie wordt het terrein alleen gebruikt in noodgevallen... en wordt het COA van tevoren op de hoogte gesteld... als het nodig is om op het terrein te oefenen. Op die manier worden de vluchtelingen niet verrast, zegt een woordvoerder. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af, maar vanmiddag regent het in grote delen van het land. Het wordt 17 graden. Morgen hier en daar een bui, maar zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Gooimeer en Muiden 2 kilometer file. De A27 Breda richting Utrecht tussen Knoop het Gorkum en Lexmond 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 Europoort richting Rotterdam tussen Afrit Brielen en Hoogvliet 10 kilometer. dan staat een kapotte vrachtwagen, de rechterrijstrook is dicht. Staat daardoor ook stil op de N218 Europoort richting Spijkenisse. Voor Heenvliet is de vertraging 20 minuten.